steltjes met het NWS journaal De Zweedse politie heeft in het noorden van Stockholm een tweede verdachte gearresteerd... in verband met de aanslag van gistermiddag in de Zweedse hoofdstad. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT. Volgens de politie is hij een bekende van de man die kort na de aanslag werd opgepakt. Die eerste verdachte wordt officieel beschuldigd van een terroristisch misdrijf en moord... Bij de aanslag reed een vrachtwagen in op mensen in een drukke winkelstraat. Daarbij vielen volgens de politie vier doden en vijftien gewonden. Of met de twee aanhoudingen ook de chauffeur van de vrachtwagen gepakt is, is nog niet bekend. De Venezolaanse oppositieleider Capriles mag 15 jaar geen politiek ambt meer uitoefenen. De regering beschuldigt hem onder meer van verkeerd gebruik van donaties. Capriles leek de belangrijkste uitdager van de impopulaire president Maduro bij de verkiezingen volgend jaar. De maatregel tegen Capriles zorgt mogelijk voor meer spanning in Venezuela dat in een diepe economische crisis zit. Een elfjarig jongetje heeft zich in de Amerikaanse staat Michigan opgehangen nadat hij valse berichten op sociale media had gelezen. Volgens de berichten had zijn 13-jarige vriendin zelfmoord gepleegd, maar dat bleek niet waar te zijn. De jongeren die de berichten plaatsten zaten volgens de moeder van de jongen op dezelfde school. Net als het meisje over wie het valse bericht ging. Het OM in Michigan gaat tenminste één van de jongeren vervolgen. In Paramaribo zijn voor de vierde keer demonstraties gehouden tegen de regering Bouterse. De stoet was wel aanzienlijk kleiner dan donderdag, mogelijk vanwege de regen. De betogers protesteren tegen de slechte economische situatie en tegen corruptie en vriendjespolitiek. President Bouterse heeft nauwelijks gereageerd op de demonstraties. Mensen mogen staken, maar ik ga niet weg, zei Bouterse. Het weer wisselend bewolkt met in Zeeland plaatselijk dichte mist. Het wordt een graad of 5. Morgen eerst bewolkt, maar later flink wat zon bij een graad of 15. Zondag volop zon en dan kan het tussen de 17 en lokaal 22 graden worden. Dit was het NWS. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM.